uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Over een uur is euro binnen. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft vanuit een Duits afluisterstation... ook overheidsinstellingen in Oostenrijk bespioneerd. Dat schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag. Eerder werd al bekend dat er Franse en Europese topambtenaren werden bespioneerd. De Duitsers hebben Amerika jarenlang geholpen om binnen Europa te spioneren. Duitse politici spreken schande over de nieuwe onthullingen... en eisen opheldering over de rol van de Duitse geheime dienst. Zeker twintig scholieren zijn onterecht uitgesloten van het eindexamen... zegt het LAX dat opkomt voor scholieren. De leerlingen zouden vooral op scholen zitten... die ze vooraf een prestatiecontract lieten tekenen. Daarin staan bepaalde eisen waar de scholieren aan moeten voldoen... maar volgens het LAX mag dat niet van de wet... Ze hebben voor acht scholieren geregeld dat ze alsnog gewoon eindexamen mogen doen. De eindexamens beginnen op 11 mei. Na elf jaar is er een einde gekomen aan het avontuur van nasa sonde Messenger. Nadat de brandstof op was, stortte hij te pletter op Mercurius. De sonde werd in 2004 gelanceerd en bereikte zeven jaar later de planeet. De verwachting was dat Messenger het daar maar een jaar zou volhouden, maar dat werden er uiteindelijk vier. De zonde heeft bijna 290.000 foto's van de kleinste planeet in ons zonnestelsel naar de aarde kunnen zenden. Daardoor werd onder meer ijs ontdekt op Mercurius.